Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in Oost-Jeruzalem. Tienduizenden Palestijnen hebben zich verzameld rond de Al-Aqsa-moskee. De Israëlische politie en militairen zijn massaal aanwezig op straat. Palestijnen gooien met stenen naar de politie. Agenten schieten met rubberen kogels en gebruiken flitsgranaten. Ook gisteravond raakten Palestijnen slaags met de politie. Er vielen toen meer dan 200 gewonden. De directe aanleiding voor de onrust is de mogelijke huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem. Bij de Schotse parlementsverkiezingen hebben de nationalisten van premier Sturgeon flink gewonnen. Maar de partij krijgt geen absolute meerderheid. Dat meldt de BBC op basis van een prognose. Er lijkt wel een meerderheid te zijn voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum met de steun van de Groenen. Een zogeheten covid-pas waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis zouden kunnen binnen de EU... is er mogelijk pas in augustus. Dat zei premier Rutte na afloop van een Europese top in Portugal. De covid-pas, een QR-code die de toerist in het vakantieland kan laten zien... zou op 21 juni operationeel moeten zijn... Maar premier Rutte wijst erop dat de EU-lidstaten dan nog zes weken hebben om het systeem in hun eigen land in te voeren. Bovendien is het volgens hem ook niet zeker dat 21 juni wordt gehaald. Bayern München is voor de negende keer op rij landskampioen van Duitsland geworden. Eerder vandaag verloor concurrent Leipzig en daarmee was de titel een feit. Zelf won Bayern vanavond met 6-0 van Borussia Mönchengladbach. Hoewel er nog twee speelrondes op het programma staan... is Bayern niet meer in te halen en dus zeker van zijn 31ste landstitel. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen af en toe zon, maar vooral in het westen kans op buien.